Gert Kluk met het Journaal. Twee maanden na de parlementsverkiezingen en vruchteloze onderhandelingen... krijgt Italië mogelijk toch een nieuwe regering. Oud-premier Silvio Berlusconi zegt dat zijn partij Forza Italia niet dwars zal liggen... als de Vijfsterrenbeweging en Lega een coalitie willen vormen. Forza Italia en Lega zijn bondgenoten... maar de Vijfsterrenbeweging wil niet met Berlusconi samenwerken. De padstelling werd doorbroken toen de oud-premier gisteren verklaarde... dat hij weliswaar geen vertrouwen heeft in de nieuwe coalitie... maar dat hij Lega ook niet zal tegenhouden. In Kenia heeft de doorbraak van een dam het leven aan zeker 20 mensen gekost. Hun stoffelijke overschotten zijn geborgen, melden lokale media. Tientallen anderen worden nog vermist. De Pateldam in de regio Nakuru brak door na weken van hevige regenval. Drie Amerikanen die in Noord-Korea werden vastgehouden... voor vijandige daden en spionage zijn aangekomen in de Verenigde Staten. Ze bedankten onder andere president Trump. Het was een eis van de VS dat de drie werden vrijgelaten voordat de gesprekken tussen president Trump en de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un zouden plaatsvinden. De ex-topman van de Chinese verzekeraar Ambang moet 18 jaar de cel in voor corruptie en fraude. Ambang is het moederbedrijf van onder meer de Nederlandse verzekeraars, Riaal en Zwitserlever. Topman Wu Xiaoyi werd vorig jaar opgepakt en gaf twee maanden geleden een miljardenfraude toe. Een deel van die miljarden euro stak hij in eigen zak. Overijssel wil harde afspraken met het Rijk over de vlieghoogte in de provincie. Volgens de gedeputeerde staten zijn er wel toezeggingen gedaan door minister van Nieuwenhuizen, maar is er niets concreets vastgelegd. Overijssel maakt zich zorgen over laagvliegende vliegtuigen straks vanuit Lelystad Airport. De provincie wil dat ze op minimaal 1800 meter hoogte vliegen. Het weer. Vooral over het midden en noorden trekken nog buien. Later op de dag wordt het zo goed als droog en breekt vanuit het zuidwesten de zon door.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 O que quero é Este Sampa que misto de maracatu. É samba preto veio, Sampa de preto tudo, Mas que nada, um samba com está tão legal. Você não reflections. Give your all to me, I give my all to you.